Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat er een wapenstilstand is bereikt in Libië... na bemiddeling door Turkije en Rusland. Het bestand zou middernacht zijn ingegaan. Er zijn nog geen berichten of het staakt het vuren wordt nageleefd. Er woedt al jaren een oorlog in Libië tussen de officiële regering... en milities uit het oosten van het land. En vooral de afgelopen maanden is er zwaar gevochten om de hoofdstad Tripoli... De Duitse bondskanselier Merkel gaat een vredesconferentie organiseren... om een oplossing te vinden voor het conflict. De Britse koningin Elizabeth wil maandag praten met haar zoon Charles... en kleinzonen Harry en William. Aanleiding is de aankondiging van prins Harry en zijn vrouw Meghan... dat ze een minder prominente rol binnen het Britse koningshuis willen vervullen. Dat maakt het stel afgelopen woensdag bekend via Instagram... Naar verluid was het nieuws een grote verrassing voor de koninklijke familie. Het lijkt erop dat Elisabeth er geen genoegen mee neemt. De Britse krant The Guardian noemt het gesprek een crisisoverleg. De Amerikaanse president Trump heeft in een tweet zijn steun uitgesproken voor Iraanse demonstranten. In het Farsi, de taal van Iran, schrijft hij dat hij achter de demonstranten staat en hun moed inspirerend vindt. De demonstranten zijn boos dat de oorzaak van de crash van een vliegtuig woensdag dagenlang is stilgehouden. Gisteren gaf de Iraanse regering toe dat het passagierstoestel per ongeluk uit de lucht is geschoten door een Iraanse raket. In Born in Limburg is bij een explosie in een woning een man zwaar gewond geraakt. De politie zegt dat het gaat om een ongeval met zwaar vuurwerk. Het slachtoffer is er slecht aan toe, maar inmiddels wel buiten levensgevaar. Er zijn drie mensen opgepakt die er mogelijk wat mee te maken hebben... maar over de toedracht van het ongeluk is verder nog niks bekendgemaakt. In het huis heeft de politie een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden.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 Ecstasy is monotone te fesatı. Ecstasy is monotone te fesatı. Ecstasy is monotone teknoloji fesatı. Ecstasy is monotone te fesatı. Ecstasy is monotone feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. I wanna feel it. Thank you. Okay. slowly cooking bar and LSD island. Dance